Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Max Verstappen heeft de eerste kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Sao Paulo niet overleefd. Hij start morgen vooralsnog vanaf de 16e plek. Verstappen kon op het circuit Interlagos geen snelheid vinden. Hij staat op de derde plaats in de WK-stand en ziet nu zijn wereldtiteldroom verder uit zicht raken. Overigens won Verstappen vorig jaar de race vanaf plek 17, maar toen regende het onafgebroken. In Bellingwolde in Groningen is iemand om het leven gekomen toen een boerenschuur deels instortte. Ook raakte iemand gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen bleven ongedeerd. Hoe de schuur kon instorten wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat de boerenschuur al geruime tijd in vervallen staat was en dat er hekken omheen stonden. De autoriteiten in Tanzania klagen honderden mensen aan voor landverraad. Anderhalve week geleden liepen demonstraties tegen fraude en uitsluiting bij de presidentsverkiezingen uit op dodelijk geweld en een golf aan arrestaties van betogers en oppositieleden. De grootste oppositiepartij mocht aan de verkiezingen niet meedoen. Volgens de kiescommissie won zittend president Hassan met 97% van de stemmen. Maar waarnemers zagen oneerlijke en frauduleuze verkiezingen. De Tanzaniaanse regering spreekt beschuldigingen tegen. Hassan werd deze week beëdigd. In Brazilië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door een tornado. Die raasde gisteravond in de zuidelijke deelstaat Paraná. Meer dan 400 mensen raakten gewond door het natuurgeweld. Tientallen huizen werden verwoest. Wegen zijn onbegaanbaar en elektriciteitspalen zijn omgewaaid. In het rampgebied geldt een noodtoestand. President Lula heeft federale hulp toegezegd. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. Morgen breekt vanuit het westen de zon door en klaart het geleidelijk overal op.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 Eh, een paar weken geleden draaide ik al een nummer van hem. Hij is een van de redenen waarom ik dit programma ben gaan doen. Het is echt een onbekende grootheid. Hij is helemaal geweldig, speelt alles zelf. Behalve natuurlijk de blazers. Die deed hij niet. Dat is Hornhouse. We gaan nu luisteren naar Otis Kane. Die komt uit eh, Los Angeles. Hij heet eigenlijk Anthony Vasquez. En dit nummer heet Alive. see the magic, the magic in your eyes. It makes me wanna fly. I feel so alive. I see the diamonds, the diamonds in your mind. They almost get me high. I feel so alive. I feel so alive. so met Alive. We gaan luisteren naar Corey Henry in de Funk Apostles. Maar niet voordat ik eh, gezegd heb van dat je naar Boskamp luistert. En eh, Jaap is de co-piloot vanavond. Zoals gebruikelijk. En hij doet het goed. Hij is lekker bezig met het inkorten van nummers. En hij heeft het rete druk vandaag, zegt hij. Bis me waarmee. Ik weet echt niet waar hij druk mee heeft, maar het komt vast goed. Dit is Corey Henry. Draaide al een keer iets eerder van hem. Iets moois. En dit is samen met de Funk Apostles. Happy Days. One, two, one, two. wat je hoorde is eh, geen mondharmonica. Dat doet hij op de synthesizers. En eh, hij is een meester in de synthesizer. We gaan luisteren naar een, eh, ook een meester van de bas. Een, een Franse basvirtuoos. Die heeft een album gemaakt waar minder de nadruk ligt op jazz of funk jazz. Maar een beetje, ja, een beetje aparte soulmuziek. Luister naar Hadrian Thoreau met Safe Illusion. dat is een hele bijzondere track. Daar moet je van houden natuurlijk. En ik hou ervan. Eh, we gaan eh, eh, iets bijzonders doen in de uitzending. Ehm, de laatste tijd merk ik op Spotify... dan komt er opeens een album voorbij van een act. En de maand erop komt weer een album uit van diezelfde act. En daarna weer één, met, soms met twintig nummers erop. Er is geen informatie te vinden over de artiest. En ik denk dus echt bijna 100% zeker dat dit een, eh, een AI-groep eh, eh, is. Ja, dat is, ik, ik, ik zie dat, ik, ik, bespeur dat steeds vaker. En vooral heel gek, vooral in, in het genre muziek dat wij hier draaien. Oh. Beetje soul en funk, hmm. daar zie je het heel vaak gebeuren. Wat, wat vind je daarvan? ik ben benieuwd, wat je, want je hebt een radioprogramma, je doet al veel langer dan ik dit. Wat vind je daarvan? laat ik het eh, heel eh, kort zeggen. Ik eh, ben een paar weken geleden bij mijn vrienden in Volendam geweest... waar de band Alaska weer opnieuw aan het optreden is. En frontman Frank Bond, die zei op een gegeven moment... ja, AI, het is heel snel muziek uit, uitpoepen. Dat zei mhm. hij letterlijk op het podium. Mhm. Ja, ik, ik kan het nog even niet, het verschil precies horen... maar hij zegt, en ik ga daar ook met hem in mee, met mhm. Frank... die zegt van... Eh, eh, je schakelt eigenlijk het menselijk proces uit. En hij zegt, ik wil gewoon met mijn bandlid een beetje ruzie kunnen maken... over het eh, maken van een muziekstuk. Oké. En dat is een beetje wat ik bij AI mis. En nou, ik, dat vind ben ik, daar dat... nog een klein beetje bedenkelijk. ja, dat vind ik, dat is mooi uitgelegd. Absoluut, helemaal waar. Alleen het is, wordt uitgepoept. Laten we even het volgende experiment doen. Oké. Ik, eh, eh, we draaien even een, eh, een, kort stukje van Wonderwall van Oasis. Nou, iedereen kent het nummer, maar toch eventjes nog even voor het geheugen. En daarna beluisteren we naar een AI-versie daarvan. En dat is de jaren 60 soul-versie. En dan willen we nog even, dat moet ik nog even met je praten daarna.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 Nou, dat is toch wel bijzonder, hè? Ja. Eh, <laughs> laten we nou eerlijk zijn, dit is toch krankzinnig? Eh, ja, nou, ze krankzinnig goed, hè, bedoel ik, hè? Eh, ja en nee. Maar ik denk als je het op een gegeven moment zo bekijkt... dat ik eh, denk van... nou, je zou dat ook aan mensen zelf kunnen vragen... van zou je hier bijvoorbeeld een 60 soul versie maken... met een groepje muzikanten... En ik denk dat ze er ook wel uit zullen komen. Alleen het duurt even wat langer. Ja, het duurt even wat langer. Nou ja, dat, en dat is het dus. En dat bedoel ik met het menselijk proces. Menselijk proces anno nu praten 2025, bijna 26. Het gaat over tijd. Hè? Eh, hoe meer tijd je kan, kan besparen, hoe beter. Hè? Dat, wordt, dat, dat wordt altijd toch gezegd, ja, niet? Tijd is geld. Tijd is geld. Oké, we gaan luisteren naar de Lehman Brothers. Dat is geen AI, maar wel waanzinnig goed. Dit nummer heet I Wanna Be. passionate love, or maybe some sensual intimacy. You say "Tilly she I'm fine. Everything is so good when she's on my hood. She said. Ja, een mooi nummer. Lehman's Brothers komen uit Frankrijk. Ehm, ik geloof dat het uh, donderdag was. De donderdag na de woensdag. <laughs> Meestal. Eh, het was 6 eh, november. Dat Viola Holt overleed. En ehm, ja, dat is een grote schok. een jaar geleden zat ik met haar in een proefprogramma voor Nieuws van de Dag. Er werd een proefprogramma opgenomen om te kijken of het goed ging met de presentatoren. Die inmiddels weg zijn trouwens bij Nieuws van de Dag. En Viola en ik waren te gast daar. En we eh, hebben nog even gepraat natuurlijk over Playboy. Want daar stond ze in toen ik daar werkte. Dat was de best verkochte Playboy aller tijden. 200.000 exemplaren. En eh, eh, ja, we, kwamen elkaar vaak tegen. ooit was, deed ze de PR voor een hotel in New York. En mochten ze een aantal journalisten meenemen. En ik was er één van. En we zaten in de bus. En ik was toen al echt 24-7 met muziek bezig. Ik was muziek aan het luisteren over mijn oortjes. En eh, toen heb ik eh, Viola mee laten luisteren. En toen moest ze huilen. Dat lied vond ze zo fantastisch en zo verschrikkelijk mooi... dat ik, eh, dat ik het voor Viola in deze uitzending nog een keer laat horen. Maar dan in de latere versie met een groot orkest.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 The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show and you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way.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 En zij komt uit eh, Frankrijk. Zij is een fluitiste. En dit is Angel Dust in een remix van Bluey. En Bluey is een van de zangers geweest in eh, Incognito. En die maakt fantastische albums. Daar gaan we volgende keer wat van draaien. Maar dit is Ludivine Isenburg met Angel Dust. everlasting. God only knew why they were. Oh. Nevin Isenburg, Ik, eh, ik, hoop dat ik het goed uitspreek. Eh, we gaan door naar eh, New York. ken je de drummer Liberty DeVito? Dat is de drummer, 30 jaar lang drummer geweest van Billy Joel. En hij heeft met Stevie Nicks, Paul McCartney gespeeld. Het is een grote jongen. Maar de Slim Kings, dat is zijn hobbyclubje... die kent bijna niemand nog. Maar dit is een, een track van een nieuw album dat eraan komt. Dit heet Understand Completely. muziek draaien ze toch tussen 8 en 9 op de zaterdagavond. Ja, hele weirde muziek is dit, hè? Maar wel erg gezellig en erg leuk en erg fijn om naar te luisteren. Goed, dit zijn de Slim Kings. Dit waren de Slim Kings. We gaan nu luisteren naar Piet Belesco. Dat is een eh, aparte, aparte gast. Die komt uit eh, Manhattan. En ehm, hij, is hij, was, hij is saxofonist. Maar eh, met saxofoon spelen verdiende hij ook zijn brood. Tot op een dag had hij kreeg hij een bootongeluk. Kon hij zijn beide handen niet meer gebruiken. Althans voor een tijd niet. En die periode heeft hij benut om zingen te leren. Nou, dat is, eh, dat is aardig geluk, moet ik zeggen. Hij heeft een hele bijzondere stem. Eigenlijk een soort, ja moet ik zeggen... Uh, eh, eh, Chad Baker was trompetist, ook een zanger. Die had een heel ja, zacht, onfluisterd geluid. En dat heeft deze, deze man ook. Hij heet Pete Balesco en dit is My Sunshine. place zit er alweer op. Dat gaat snel tegenwoordig. De tijd gaat snel, hè? tijd is kostbaar, tijd gaat snel. Oh, doen we aan die tijd? hey, uh, dankjewel uh, Jaap Koper. En bedankt ook, bedankt ook voor je eh, AI-mening. die wordt op prijs gesteld hier. Volgende week ben je er niet. Maar dan ben ik er ook niet, want zonder jou kan ik gewoon niet. Nee, sorry. Dat is echt ongelooflijk. Ik ben zwaar geamputeerd. Ben ik. <laughs> ja. ik, een, mijn, mijn, mijn, leven is eh, verbonden aan dat van jou. is ongelooflijk. Ik, heb een poprondedienst uh, in komende eh, zaterdag in Haarlem. Je hoeft niet te vertellen wat je gaat doen. Ja, maar ik zeg het wel.